7 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Saoedische meisje dat deze week internationaal bekend werd... met haar vlucht uit Saoedi-Arabië naar Thailand... is vertrokken naar Canada. Dat heeft de chef van de Thaise immigratiepolitie gezegd. De 18-jarige Rahaf Mohammed Al-Kunun was haar land en haar familie ontvlucht... omdat ze zich van de islam had afgekeerd. Ze kwam zaterdag aan in Bangkok waar haar paspoort werd afgenomen... en daarna verschanste ze zich in haar hotelkamer. Maar nu mag ze dus verder naar Canada. Een geadopteerde vrouw spant een rechtszaak aan tegen de overheid. Volgens de nu 26-jarige vrouw zijn haar geboortepapieren in Sri Lanka vervalst... waardoor het voor haar onmogelijk is haar biologische ouders op te sporen. Eind september werd bekend dat er in Sri Lanka in de jaren 80 vrouwen zwanger werden gemaakt... om te kunnen voldoen aan de vraag naar adoptiekinderen. Volgens de advocaat van de geadopteerde vrouw wist de Nederlandse overheid... dat er ook in de jaren 90 misstanden waren bij adoptie in Sri Lanka. Na maanden van onderhandelingen lijkt een nieuwe Zweedse regering nu toch aanstaande. De Zweedse sociaaldemocratische premier Löfven gaat een minderheidsregering vormen met de Milieupartij... met steun van de Liberalen en de Centrumpartij. Na de verkiezingen was er een padstelling ontstaan toen geen van de traditionele partijblokken een meerderheid haalde. Premier Rutte zou mensen die rond de jaarwisseling hulpverleners in elkaar slaan... het liefst persoonlijk in elkaar slaan. Hij voegde er meteen aan toe dat dat niet kan. Op zijn wekelijkse persconferentie noemde hij de gang van zaken... rond de jaarwisseling volstrekt onacceptabel. De komende tijd zullen de gebeurtenissen worden geëvalueerd... met onder meer de politie, het OM en burgemeesters. Het weer geleidelijk op de meeste plaatsen droog. Er kan nog een beetje regen vallen. Minima vannacht rond 6 graden. Morgen eerst bewolkt met later weer regen. Middagtemperatuur rond 8 graden. Zondag bewolkt, regenachtig en veel wind. Dit was het NOS Journaal.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 Every room inside is filled with things from far away. Special things. gonna make more, no more. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl gonna I can free up now. Just follow me with both hands. I can make the rain dance. to fade away. Now I wanna feel your love, feel your love. Like the pulse that's in my veins. Like a healer looking down on believers in a crowd. I can free up here and now. Just follow me with both hands. I can make the rain dance, rain dance, rain dance. I can make the rain dance bones dance I can make the rain complicated. All I need is to see your face. me go ZFM. and me going to Malta to bigger hotel. In the morning I go down to eat a breakfast. I tell a waitress I want two pieces of toast. She brings me only one piece. I tell her I want two pieces. She say go to the toilet. I say you no understand. I wanna do piss my plate. She say you better no piss on the plate. You son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. Son of a bitch. I don't need this. I go to eat at the bigger restaurant. The waitress brings me a spoon and a knife, but no fork. I tell her I want the fork. She tell me everyone you want a fork. I tell her you no understand, I want a fork on the table. She say you better not fuck on the table, you son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. I don't need hotel and there is no sheets on the bed. Call the manager and tell him I want a sheet. He tell me to go to the toilet. I say you don't understand. I want a sheet on my bed. He say you better not sheet on my bed, you son of a bitch.